Dat zijn er vier opnames minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 2304 mensen met corona in het ziekenhuis. Het aantal nieuwe coronapatiënten op de IC steeg met drie. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak stilgestaan bij de coronapandemie. Aan het einde van een zwaar jaar is het niet de kerst waarop we hadden gehoopt, zei hij. De koning wees ook op de scherpe toon in het maatschappelijk debat. De coronapandemie maakt het allerbeste in ons wakker, zei de koning. Maar ze confronteerde ons ook met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving. Hij sprak van een manische meningenmachine en zei dat ook de zachte stemmen gehoord moeten worden. Frankrijk gaat vanaf 1 januari streng controleren of Britse goederen die het land binnenkomen aan EU-eisen voldoen. Dat heeft de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken gezegd. 70% van de Britse export voor Europa komt via Frankrijk de EU binnen. Voor de controle heeft Frankrijk 1300 douaniers en diergeneeskundigen aangenomen. De staatssecretaris zei dat de Britten zich door het vertrek in de voet hebben geschoten. Zo zijn ze veel duurder uit bij de aanschaf van coronavaccins. EU-onderhandelaar Barnier heeft vanochtend de ambassadeurs van de 27 lidstaten over het handelsakkoord bijgepraat. In een bedrijfspand in Hogeveen heeft de politie ruim 1200 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Er was een tip binnengekomen over een grote hoeveelheid vuurwerk... die daar mogelijk was afgeleverd en opgeslagen. Het is niet bekend om wat voor vuurwerk het gaat. De politie heeft nog niemand aangehouden. En dan het weer, periode met zon en vooral in het westen een enkele bui. Het is ongeveer 5 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in de middag wat regen. Het gaat dan hard waaien, ook dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 3 kilometer met een kwartier oponthoud.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 I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait for it the whole year round. Just to remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. In winter, it's a marshmallow world. Look at you, darling. I think I already have. Get it? Come Coming, Kimmy Coo.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 De afgelopen dag zijn 317 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, 4 minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 2304 mensen met corona in het ziekenhuis. Frankrijk gaat vanaf 1 januari Britse goederen streng controleren. 70% van de Britse export voor Europa komt via Frankrijk de Europese Unie binnen. Voor de controle heeft Frankrijk 1300 douaniers en diergeneeskundigen aangenomen. Het weer, in het westen een bui, het is 5 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in de middag wat regen. Ook dan wordt het een graad of 5. can't wait for Christmas vacation. Cause that's the time when I can be with you. We'll kiss beneath the mistletoe and sleigh ride down the lane. And stop to write I love you on a frosty window pane. Christmas Eve we'll trim the tree together and dream a while the way that sweethearts do. I can't wait for Christmas vacation to spend a happy holiday with you. trim the tree together and dream a while the way that sweethearts do. I can't wait for Christmas vacation to spend a happy holiday with you. with a mistletoe mustache. He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, a man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them, they say. They hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware of the man with a mistletoe mustache. mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree.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 will be okay radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. I like allemaal fijne dagen en een voorzitter.